Dit is door Albegens met het NOS-journaal. Minister Koenders pleit voor het halveren van het Europees Parlement. Europa moet fors veranderen, stelt de minister van Buitenlandse Zaken... in een open brief in het Algemeen Dagblad. Koenders vindt dat bij problemen het initiatief meer bij de Europese landen zelf moet liggen. en noemt de aanpak van de financiële crisis en de sancties tegen Rusland als voorbeeld. Wel moet gelijk werk in Europa ook gelijk betaald worden... zodat onze vrachtwagenchauffeurs, loodgieters en stucadoors een eerlijke kans krijgen, schrijft Koenders. Als president Trump inderdaad een importheffing op Mexicaanse goederen instelt... dan is de Amerikaanse consument daar de dupe van. Daarvoor waarschuwt de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken. De Amerikaanse president wil 20% importbelasting heffen... om zo de muur te betalen die hij wil bouwen bij de grens met Mexico. Maar volgens Mexico betaalt uiteindelijk de Amerikaanse consument dan voor de muur. Zij gaan volgens de Mexicaanse minister betalen voor duurdere avocado's, wasmachines en televisies. De nieuwe dichter des Vaderlands is Esther Naomi Perquin. Vanaf zondag is zij de opvolger van Anne Vechter. Perquin, die onlangs haar vierde dichtbundel meervoudig afwezig publiceerde... is volgens de voordragscommissie de gedroomde kandidaat. Haar scherpe geest, creatieve persoonlijkheid en grote taalgevoel... maken haar tot de ideale dichter des Vaderlands, schrijft de commissie. De 37-jarige Perquin was stadsdichter in Rotterdam en schreef ook enige tijd columns voor De Groene Amsterdammer en NRC. En op NPO Radio 1 presenteert ze op vrijdag het programma Nooit meer slapen. De VN waarschuwt voor een hongersnood in Jemen. De nieuwe gevechten hebben dramatische gevolgen voor de inwoners, zegt de speciale VN-gezant voor Jemen. Volgens hem hebben 2 miljoen Jemenieten noodhulp nodig. Sinds maart vorig jaar vechten in Jemen Sjiitische Houthi-rebellen tegen Soenitische regeringstroepen. Het weer, eerst volop zon. Vanmiddag komt er geleidelijk hoge bewolking vanuit het zuiden. Het blijft wel droog. Middagtemperatuur tussen de 6 en 9 graden. Morgen raakt het geleidelijk bewolkt. Vanaf morgenavond is er kans op regen. Het wordt morgen maximaal 8 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits valt mee, zoals gebruikelijk op vrijdag. Er staan wel een paar files, vooral in het midden van het land.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 Zij eh, begon haar ehm, carrière in 1952 als een soloartiest... en begon opnames te maken met Reverend Morgan Bab. Zij ging ehm, door tot in eh, begin jaren 60 en toen is hij eh, gaan... gaan ehm, als DJ verder gegaan eigenlijk, wil ik zeggen. In Nashville. En daar heeft zij nog jaren eh, de show gedraaid. Lucille Barbie en de Gospel Train Program op zondagochtend. Ik heb nog één eh, gospelnummer voor u op verzoek. Eh, en dat is van Ines Andrews en and de Caravans. I'm Not Tired Yet. Ines Andrews en de Caravans. Mocht u zelf nou eens een keer een verzoekje willen doen... dat kan natuurlijk ook altijd. Op Facebook hebben we een groep, eh, die heet CFM Jazz. Het is een eh, openbare groep, dus u kunt daar lid van worden... en u kunt daar een berichtje achterlaten als u eens eh, iets van een bepaalde artiest wil horen... of een bepaald nummer. Daar staan we altijd voor open. En u kunt natuurlijk ook altijd bellen tijdens de uitzending naar de studio... en dan proberen we daar een gevolg aan te geven. Um, ik ga verder met een, eh, met een artiest. En zo af en toe kom je eens een album tegen... dat je denkt, ja, dat is een goed album. En dit is er ook zo eentje. Rich in London van Buddy Rich. Hij um, trad op in, uh, in Londen met een big band. En hij heeft daar een, uh, eigenlijk uit twee LP's is een fantastische cd gemaakt. Die heet Rich in London. En daar ga ik in eerste instantie het nummer van draaien. That's Enough. Buddy Rich. Well, five years ago, my daughter was then 40. Uh, this is a midget, not and drunk. Right, you got the album? Are you the one? Uh, uh, give me a cigarette. Uh, thank you for that. I thank you for buying the album. My daughter's very happy about that too because she's grown. Uh, we have a brand new arrangement for my daughter to sing tonight, and two of her friends and two very talented young ladies, the daughters of uh, John Hendricks, one of the great jazz singers of all time. And this thing called um, That's Enough. And it was written by John Hendricks, and it's kind of a gospel thing. I'd like you to meet my daughter first, Kathy. How do you like her so far? Come on, this Kathy. Come on out here, pal. I love this kid. This is Michelle Hendricks and Colleen Hendricks. live in Londen bij Ronnie Scott. Straks meer van dit eh, geweldige album. Nu eerst Nina Simone, ook een live eh, nummer, Backlash Blues. Nina met Backlash Blues. Ik ben het eerste uur begonnen met een nummer van Donald Byrd. Donald Byrd, een, eh, een eh, geweldige trompetist... die in de jaren zestig eh, in de toppen van zijn kunnen speelde. En veel jazz geïmproviseerd heeft. Veel nieuwe jazz heeft gemaakt. Eind jaren zestig ehm, is hij dan meer commercieel gaan spelen met de Blackbirds. Heeft een meer soul ingebracht, funk ingebracht... wat in de jaren zeventig natuurlijk speelde. Maar van het album wat ik eh, in het eerste uur had, Freeform uit 1961... ga ik nog een eh, nummer draaien. Dat heet Pentecostal Feeling, Donald Byrd. Donald Byrd met Pentecostal Feeling. Ik ga verder met een Australische eh, jazzartiest, James Morrison. En dat is dus een andere artiest als de Engelse zanger James Morrison... die ook heel bekend is vanwege zijn vele popnummers. James Morrison ehm, is een, eh, ja, een, artiest eh, die vele instrumenten speelt. En op dit album speelt hij onder andere altsax, tenorsax, baritonsax en piano. Hij heeft... Um, vele big bands eh, eh, geleid. Ehm, en ook een aantal eh, geweldige albums opgenomen. Een van deze albums is Snappy Do. Uitgekomen in 2008, maar al opgenomen in 1989. En naast James Morrison speelt onder andere Herb Ellis op gitaar... Ray Brown op bas en Jeff Hamilton op drums. U gaat luisteren naar twee nummers. Um, ehm, Jitterbug Waltz en Le Belclair Blues. James Morrison. James Morrison met Snappy Do. Ik ga eerst even het volgende nummer aanzetten. Want de desbetreffende artiest geeft zelf een introductie van dat nummer. Het is namelijk Babas Gonzales. Een uh, experiment... Eh, ja, hoe zeg je dat? Experimenteur in de jazz. Ehm, hij werkte in de Great Harlem Club Small Paradise in New York... En in 1962 eh, nam hij live een album op dat heet Sunday Afternoon with, 19, eh, with Babas Gonzales. Hij ehm, introduceert iedereen in het Frans of in, en in het Zweeds. Hij maakt zijn eigen teksten op eh, bekende nummers. En hij speelt samen met Johnny Griffin op sax, Clark Terry op trompet, Horace Parlin op piano... Buddy Catlett op bas en Ben Riley op drums gaat u luisteren naar Babas Gonzales. En na de introductie uh, ga ik het nummer draaien. Oep, op ada. A gentleman of the trumpet and the flugelhorn and arranger. And he's currently working for the NBC networks. A nice taste for Monsieur Clark Terry. Voilà. move into the rhythm department, and a newcomer, not really, he's been here now about four years, but he's on Blue Note Records and he has his own albums out, and he's very exuberant. So a nice taste for my wonderful friend Horace Pollen, at the piano. Yeah, see? Right And a wonderful yeoman at the contrabass by way of Quincy Jones in Stockholm and a real newcomer to New York. How about a nice taste for Buddy Catlett at the contrabass? And I saved this cat for last because he's sugar candy. And he has to be very exuberant and etc. and all the adverbs and pronouns. And that's for the wonderful Ben Riley at the Tubs. Let's give him a nice taste. Crazy. The bebop story, and for those of you who are not familiar with it, I'd just like to say that uh, back in 1947, quite a few men were trying to find a way to reach the public with this new music and uh, I just like to say that we finally got together and got one. It was very nice to me, but it was a little greater to a colleague of mine named Dizzy Gillespie. And I hope you enjoy something we're going to give you called Oopop A Da. mm mm, mm, mm. little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, little, iemand die zich gedraagt als de eigenaar van de club... en die iedereen ontmoet en die iedereen ook wil ontmoeten. We gaan verder met Benny Carter. Benny Carter, natuurlijk een enorme carrière... heeft eigenlijk één uh, groot album gemaakt als, eh, als big band leider. En dat album heet Aspects, komt uit 1958. Daarop eh, zijn allemaal nummers met de twaalf titels van, van de twaalf maanden van het jaar als titel. En hij gebruikte daarvoor eigenlijk twee big bands... En u gaat luisteren naar eerst August Moon en daarna Swinging in November. Benny Carter. Benny Carter van zijn album Aspect uit 1958. Nog meer big band muziek. Ik had al een nummer ervan gedraaid. En het is zo'n geweldig album dat ik er nog twee nummers van ga draaien. Is van eh, Buddy Rich, Rich in London. En hij speelt daarop samen met eh, Bob Doken op eh, piano... en op tenorsax en sopraansax... en fluit Donny Engel, Englert en Pat LaBarbera. Op trombone Bruce Dolson, Tony DiMiaggio... En op trompet Jeff Stout, John DeFlon, Lynn Biviano en Wayne Naus. U gaat luisteren naar eh, twee nummers live opgenomen in uh, eh, Ronnie's Scott in eh, Londen. In een tone is het eerste nummer en het tweede nummer Moments Notice. U luistert naar de big band van Buddy Rich, Rich in London. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Helaas zit het er alweer op. Ik ben er 5 maart weer. Ik hoop dat u eh, met plezier geluisterd heeft. Ik vond het leuk om het te maken en te presenteren. Een fijne zondag nog. En mocht u een verzoekje hebben, laat het ons weten via Facebook CFM Jazz. Of eh, misschien via de site zelf van CFM. En mocht u zin hebben om eens een keer eh, te komen kijken... of misschien zelfs om een keer mee te doen aan de uitzending...